De containeroverslag is daar vrijwel volledig geautomatiseerd. Met de stakingen wil de vakbond werkzekerheid voor negen jaar afdwingen. Het havenbedrijf vindt zo'n garantie te duur. De uitstoot van CO2 moet in 2050 minstens 95% lager zijn dan in 1990. Dat zeiden de PvdA en GroenLinks in een gezamenlijk wetsvoorstel in de aanloop naar de klimaattop in Parijs. De energievoorziening zou in 2050 volledig duurzaam moeten zijn. De partijen willen met hun klimaatwet de overheid dwingen meer werk te maken van het klimaatbeleid. De regering zou elk jaar wettelijk moeten vastleggen hoe de CO2-uitstoot omlaag kan en hoe energie wordt bespaard. Bijvoorbeeld door kolencentrales te sluiten en meer elektrische auto's de weg op te sturen. De Amerikaanse overheid heeft het reisadvies voor Amerikanen waar ook ter wereld aangescherpt. Het gevaar van aanslagen is toegenomen, waarschuwt buitenlandse zaken. Reizigers krijgen het advies goed op te letten op openbare plaatsen en grote menigten te mijden, vooral tijdens feestdagen. Actuele informatie wijst er volgens het Amerikaanse ministerie op dat Islamitische Staat, Al-Qaeda en Boko Haram doorgaan met het plannen van aanslagen. CDA-kamerlid Peter Oskam vertrekt na drie jaar uit de Tweede Kamer. Hij is voorgedragen als burgemeester van Capelle aan de IJssel. Oskam zat als Kamerlid in de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. In Capelle aan de IJssel wordt hij de opvolger van burgemeester Koen, die begin januari vertrekt. Het weer nog in de loop van vannacht regen. In het zuidoosten kan het een paar graden vriezen.